Nieuws van 4 uur. Levi van Eck met het en Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een Zuid-Koreaanse delegatie ontvangen. Bij die ontmoeting heeft hij gezegd dat hij de banden met Zuid-Korea verder wil aanhalen. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het is voor het eerst sinds zijn aantreden dat Kim een officiële delegatie uit Zuid-Korea ontvangt. Het bezoek is het vervolg op de voorzichtige dooi tussen de landen tijdens de Olympische Spelen. Volgens het staatspersbureau wil de Noord-Koreaanse leider uiteindelijk een hereniging tussen beide Korea's. Steeds meer ziekenhuizen beginnen speciale afdelingen voor ouderen op de spoedeisende hulp. Dat schrijft Trouw. Volgens de krant hebben 15 ziekenhuizen zo'n afdeling. De instellingen zeggen dat ouderen andere hulp nodig hebben dan jongere patiënten. Een bepaalde bloeddrukwaarde kan bijvoorbeeld voor een jongere patiënt prima zijn... terwijl diezelfde waarde bij ouderen een alarmsignaal kan zijn... Ook kunnen artsen ten onrechte denken dat een oudere patiënt alle instructies begrijpt... terwijl die eenmaal thuis de helft alweer is vergeten. De orthodox-Joodse school Het Scheider in Amsterdam heeft in 2012 maandenlang geweigerd aangifte te doen... tegen een docent die werd verdacht van seksueel misbruik. Volgens het NRC wilde de school de zaak intern en volgens de Joodse wet afhandelen. Pas na druk van de minister van Onderwijs deed de school aangifte. De leerkracht wordt verdacht van ontucht met minstens vijf leerlingen tussen de 6 en 13 jaar. Volgende maand staat hij voor de rechter. Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, wiens echte naam Martijn Garretse is, won onder meer in de categorie Nationaal voor het meest gedraaide en best verkochte nummer, met zijn hit Scared to be Lonely. Het weer, het is droog en er zijn opklaringen. In het noordoosten vriest het licht. Daardoor kan het lokaal glad zijn. Overdag is het bewolkt met af en toe motregen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het.